Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oud-minister Klink is beschikbaar om het CDA te gaan leiden. Hij noemde in Nieuwsuur minister van Financiën De Jager een voortreffelijke kandidaat voor die functie. De Jager heeft bij herhaling gezegd dat hij geen partijleider wil worden. Maar volgens Klink is hij qua persoonlijkheid, integriteit en optreden een ideale kandidaat. Als de jager het niet wordt, moet er een nieuwe generatie komen om de partij te leiden, vindt Klink. De oud-minister van Volksgezondheid was tegenstander van de samenwerking met de PVV. Hij stapte in september 2010 op als Kamerlid na een crisis in de CDA-fractie. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de Syrische regering zich niet aan het vredesplan houdt. Volgens hem zijn troepen en zware wapens bij de steden niet teruggetrokken. De secretaris-generaal blijft diep verontrust door de voortdurende aanwezigheid van zware wapens, militaire uitrusting en het in het leger en bevolkingscentra, zoals gerapporteerd door VN-waarnemers, liet Ban in een verklaring weten. Hij eist dat Syrië zo snel mogelijk de gemaakte afspraken nakomt. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Spanje met twee stappen verlaagd. De A-status is veranderd in BBB+. Hoe lager de kredietwaardigheid, hoe meer rente een land moet betalen om geld te lenen op de kapitaalmarkt. S&P waarschuwt voor een verdere verlaging omdat de economische vooruitzichten van Spanje slecht zijn. S&P verwacht dat de Spaanse overheid veel geld zal moeten steken in de wankele banksector. Atletico Madrid en Atletiek Bilbao hebben de finale gehaald van de Europa League. Atletico Madrid won de uitwedstrijd tegen Valencia met 1-0 en Atletiek Bilbao won thuis met 3-1 van Sporting Portugal.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 And why does she give a damn about? I've got two tickets to Yes, I'm going. Uh, yes, I'm going. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go.